Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanaf vandaag controleert het UWV of bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de eerste NOW-subsidieregeling wel echt recht hebben op dat geld. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat de helft van de werkgevers rekening houdt dat ze geld terug moeten betalen. Zo'n 139.000 werkgevers hebben aan het begin van de coronacrisis bijna 8 miljard euro subsidie gekregen om de lonen van werknemers door te betalen. Ondernemers die uiteindelijk geld moeten terugbetalen, die kunnen bij het UWV een betalingsregeling aanvragen. Facebook onderneemt verdere actie tegen aanhangers van de complottheorie QAnon. Alle Facebookpagina's, groepen en Instagram-accounts die worden vanaf vandaag verwijderd. Eerder gebeurde dat al met pagina's waarop tot geweld werd opgeroepen. Aanhangers van QAnon geloven dat president Trump strijdt tegen de deep state... een mondiale elite die uit zou zijn op een wereldregering... en zich ook schuldig maakt aan satanisch ritueel kindermisbruik. De samenzweringsbeweging wint ook in Nederland snel aan populariteit. Laboratoria hebben voldoende testmateriaal om ruim 51.000 coronatests per dag te doen. 20.000 meer vergeleken met vorige week. Dat betekent niet dat het gelijk gedaan is met de lange wachtrijen voor een test. Want de GGD heeft nog zeker een week nodig om alle extra tests ook te kunnen afnemen in de teststraat. En nou, ook loopt het aantal mensen met verkoudheidklachten de komende maanden verder op, verwacht het RIVM. Dat betekent dat de vraag naar coronatests kan toenemen. En de Amerikaans-Nederlands gitaarlegende Eddie Van Halen is overleden. Hij was medeoprichter en gitarist van de hardrockband Van Halen... dat succes had met onder meer Jump and Runnin' with the Devil... Edward Lodewijk van Halen werd geboren in Amsterdam... en verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar de VS. Hij leed aan keelkanker. Eddie van Helen was 65 jaar. Het weer nog. De dag begint met aardig wat buien. Later vandaag wordt het vaker droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 14 graden en het waait stevig.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 Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking am no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, I money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. neck was dripping. Ice, lemonade, my neck was dripping. I'm rock star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up ball, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wings shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting hot to in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give me nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping.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 20.000 meer vergeleken met vorige week. De GGD heeft nog zeker een week nodig om alle extra testen ook te kunnen afnemen. De Amerikaans-Nederlandse gitaarlegende Eddie Van Halen is overleden. Hij leed aan keelkanker en was 65 jaar. En ook Johnny Nash is overleden. De Amerikaanse reggae-zanger werd vooral bekend van zijn hit I Can See Clearly Now uit 1972. Johnny Nash was 80 jaar. Het weer, de dag die begint met aardig wat buien. Later vandaag wordt het droog en breekt de zon wat vaker door.